Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland wil conservatieve leiders in Europa ondersteunen. Er is volgens hem een voedingsbodem voor conservatief beleid door het falende beleid van links. Richard Grenell is een voormalige commentator van Fox News en is sinds vorige maand ambassadeur in Berlijn. Hij doet zijn opmerkelijke politieke uitspraken in een interview met Breitbart Londen. Volgens Grenell is er massale steun voor politici die conservatief beleid over migratie, belastingverlaging en bureaucratie goed kunnen uitleggen. Sinds het aantreden van president Trump is in Europa het geloof ontstaan dat de politieke elite kan worden aangepakt, zegt de ambassadeur. De provincie Noord-Brabant wil een periodieke keuring voor stallen. Het idee is dat veehouders dan eerder hun stallen vernieuwen of verbeteren, waardoor ze minder ammoniak uitstoten of stankoverlast veroorzaken. Ook in Gelderland wordt al gewerkt aan een stalkeuring. Het gaat daarom de regio Ede-Barneveld, waar veel pluimveehouders zitten. Daphne Schippers heeft met groot machtsvertoon de 200 meter gewonnen op de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Ze finishte onbedreigd in 22 seconden en 45 honderdste. Haar belangrijkste rivale, de Nigeriaanse Okakbare, die dit jaar de snelste tijd had gelopen, eindigde als zesde. Schippers had kritiek op de nieuwe opzet van de Fanny Blanke koen Games... waarin meer plaats is voor entertainment en interactie met het publiek. Daardoor moesten de atleten soms lang wachten. Schippers zei dat ze daar nog met de organisatie over gaat praten. Eerder op de dag liep Nadine Visser op de 100 meter horde een matige race. Ze hoopte het Nederlands record te verbeteren, maar dat lukte niet. Ze werd derde. Bij de mannen stelde Jurandi Martina teleur. Op de 200 meter eindigde hij als zesde. Het weer, vanavond en vannacht raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt. Minima rond 13 graden. Morgen begint bewolkt of mistig. Later breekt de zon door, maar in het noorden en langs de kust kan het grijs blijven. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten.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 De werkjes stromen weer binnen, dus vier nieuwe werken in dit tweedurend eh, muziekprogramma. Vaak instrumentaal, ja ja, New Age muziek, daar staat het op bekend hè, dat er weinig in gezongen wordt. Ehm, dat is ik helemaal niet erg, want eh, het is toch niet te verstaan. Dus eh, we beginnen met even kijken wie we... Oh ja, dat is eh, Catherine Finch met eh, Se Sekou Kaita. Ehm, en het nummer heet Listen to the Cross Grow. Ehm, daarna elektronische muziek van David Wright. En ehm, nou ja, dat gaat over geesten en dergelijke. Um, titel schiet me niet te binnen, want hij is eh, beheerlijk lang. Ik zou zeggen, kijk even op peacefulradio.info. Daar vind je het hele verhaal en dan komt het helemaal goed. Ik wens je heel veel luisterplezier. It's nice.